Lot Lewin met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel heeft de Europeanen opgeroepen het lot in eigen handen te nemen. Op een campagnebijeenkomst in München zei ze dat de tijden waarin we ons volledig op anderen konden verlaten voorbij zijn. Ze voegde daaraan toe dat ze dat zelf in de afgelopen dagen heeft ervaren. Daarmee verwees ze naar de ontmoetingen met president Trump. Ze noemde eerder de gesprekken met hem over het klimaatverdrag van Parijs heel moeilijk om niet te zeggen onbevredigend. Ruim een etmaal nadat er brand uitbrak bij een afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam-West is het vuur nog steeds niet gedoofd. Inmiddels is de wind gedraaid en is de stank in grote delen van de stad te ruiken. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Ook al is het vuur nog niet volledig geblust, de brandweerlieden zijn inmiddels wel vertrokken. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft de blustaken overgenomen. Duizenden Russen zijn in Moskou de straat op gegaan om te demonstreren tegen plannen om miljoenen burgers te herhuisvesten. Ze zouden van goedkope flatgebouwen uit de Sovjet-tijdperk moeten verhuizen naar nieuwbouw. Veel bewoners zien dat niet zitten. Ze maken zich onder meer zorgen over de kwaliteit van de nieuwe gebouwen. De grootste concurrenten van Tom Dumoulin tijdens de Giro, Quintana en Nibali, hebben hem gecomplimenteerd met zijn overwinning. De Colombiaanse en de Italiaanse wielrenners eindigden als tweede en derde in de Ronde van Italië. Ze erkennen dat Dumoulin te sterk was. Tom Dumoulin heeft geschiedenis geschreven met zijn overwinning. Hij is de eerste Nederlander die de Giro d'Italia wint. Het weer dan nog. Vanavond is het op de meeste plekken zacht. Lokaal kan een onweersbui vallen.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 zie je ZFM Zandvoort. Maar ja, eh, dat is natuurlijk ook over de hele wereld te beluisteren. Dus mocht je ergens anders luisteren dan in ons kleine dorp, dan heet ik je natuurlijk van harte welkom in dit New Age muziekprogramma. Het eerste uur, daar ook weer twee nieuwe albums. De eerste is van David Wright en Carries. En is dus eigenlijk een remix, zoals ze dat noemen, met eh, Prophecy. Hij was niet tevreden over de eerste Prophecy en toen later kwam er weer een tweede. Nou, ook goed. De ja, tweede nieuwe album, of derde op de playlist, is van Steve Orgards met Theory of Communion. En ja, het is allemaal electronic music. Maar een beetje nieuw ook in dit programma Pixel Radio. Ga er maar eens lekker voor zitten.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 To catch up on my latest music and news, please visit michellequreshi.com. deep's the rocky highland, a sleuth wood in the lake. There lies a leafy island with flapping herons wake. The drowsy water rats, may we heed our fairy vats, full of berries and of red stolen cherries. the world's more full of weeping than he can understand. Where the wave of moonlight glosses the deep grey sands with light, by far. where the wandering water gushes from the hills above Glencar in pools among the rushes that scarce can be the star. We seek for slumbering trout and we swing in the ears, give them in quiet dreams, leaning softly out from funds that drop their tears. whoa, if you were a warrior. Once you are, then your life is different. They have to treat you differently from all the rest of the people.